Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt dat kiezers bij de komende verkiezingen... niet gehinderd of beperkt mogen worden door de coronamaatregelen. In een wetsvoorstel van minister Ollengren stond dat kiezers het stemlokaal alleen in mogen... als ze een aantal vragen over hun gezondheid hebben beantwoord. Maar coalitiepartner de ChristenUnie vindt dat een te grote inperking van het recht om te stemmen. Een grote Kamermeerderheid is het daarmee eens en paste het wetsvoorstel op dat punt aan. In Suriname zijn vier ministers positief getest op het coronavirus. Een van hen is minister Amoxi van Justitie en Politie... die gisteren nog in het parlement was. Toen parlementariërs kort daarna van de positieve testuitslag hoorden... ontstond er grote consternatie. Oppositieleider Parmessar noemde het gedrag van Amoxi onverantwoord... en zei dat hij anderen in gevaar heeft gebracht. Parmessar ging zo tekeer dat hij door de politie uit de vergaderzaal werd gezet. In Zwitserland hebben twee jodelconcerten geleid tot een grote corona-uitbraak. Het lijkt erop dat de jodelaars met hun gezang het virus over het publiek hebben verspreid. Bij de optredens in het kanton Schwyz waren eind vorige maand ongeveer 600 mensen aanwezig. Ze moesten afstand houden, mondkapjes waren niet verplicht. Vlak na de concerten bleek dat enkele jodelaars besmet waren. Later ook meerdere bezoekers. Inmiddels zijn ruim 1200 besmettingen aan de concerten te linken. De EU-landen gaan bekijken of ze elkaars coronatesten kunnen gebruiken. De Europese regeringsleiders hebben dat afgesproken. Volgens premier Rutte moet er meer coördinatie komen... zodat een test die in bijvoorbeeld Tsjechië is afgenomen... straks ook in Nederland geldig is. Rutte wil verder dat er afspraken komen over de quarantaine.